Moutschreurs met het NOS Journaal. Er moet een nieuwe aanpak komen in de strijd tegen rondtrekkende dievenbendes uit Oost-Europa. Dat zeggen winkeliers en politie. Ze vinden dat de winkeldieven veel te snel weer op straat staan. Ook moet de opsporing worden verbeterd. Rondreizende winkeldieven uit bijvoorbeeld Roemenië veroorzaken elk jaar 200 miljoen euro aan schade. De aanpak schoot de afgelopen jaren flink tekort. Door de reorganisatie bij de politie en het vele werk dat agenten erbij kregen. In Amsterdam is een besloten kring afscheid genomen van de overleden burgemeester Van der Laan. In het Concertgebouw kwamen ongeveer duizend familieleden, vrienden en politici bij elkaar. Onder andere premier Rutte en historicus Geert Mak deelden hun herinneringen aan Van der Laan. Er was muziek van Wende Snijders en leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. De aanwezigen noemden de bijeenkomst na afloop indrukwekkend en persoonlijk. Van der Laan is in familiekring begraven. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn meer dan 20 doden en 40 gewonden gevallen. Een vrachtwagen vol explosieven richtte in de wijde omgeving grote verwoestingen aan. Volgens inwoners van Mogadishu was het de krachtigste explosie in lange tijd. Doelwit van de aanslag was mogelijk een hotel... waar veel bestuurders, journalisten en rijke Somaliërs verblijven. En de laatste snelwegrotonde van Nederland is dicht... Het is die bij Jouren in Friesland waar de A6 en de A7 elkaar kruisen. De rotonde gaat dicht omdat er veel ongelukken gebeuren. Voor en na het knooppunt mag namelijk 130 worden gereden en daardoor ging het vaak fout. Rijkswaterstaat registreerde in 2015 meer dan 100 ongelukken. Om half zes vanmiddag reden de laatste auto's over de rotonde.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 6 over 8. Weekgang, week 8, jaargang 1. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Jongens, ik heb er zo een zin in. Even eh, voordat we natuurlijk eh, verder gaan met de lijsten. Lijsten, er is mij net iets ter oren gekomen. Olly Murs, ik weet niet of jullie hem kennen. Ehm... Olly Murs eh, heeft eh, auditie gedaan bij eh, The X Factor UK. En hij gaat nu plaatsnemen in een van de draaistoelen bij The Voice UK. De Britse zanger zal eh, Gavin Rosdale vervangen tijdens de tv-talentenjacht. Daarbij zal hij in de rode stoelen naast Bill A.M., Tom Jones en Jennifer Hudson plaatsnemen. Eh, momenteel doet Hudson eh, ook mee aan de Amerikaanse versie van de show. Even een quoteje van Olly Murs. Ik ben helemaal gelukkig over het worden van de coach in de Voice UK. En ik kan niet wachten om in de grote rode stoel te gaan zitten naast Will, Jennifer en Tom. Ik sta te trappelen om nieuwe artiesten te begeleiden en zonder twijfel doe ik dat voor de winst. Zo zei de 33-jarige in een verklaring. Murs werd zelf natuurlijk ook succesvol in 2020. 2009. Toen, uh, hij werd eh, tweede toen bij The X Factor. Dus jongens, jongens, jongens, je ziet het hè. Je, je, als je een beetje geluk hebt en je, je hebt een beetje een goede zangstem... dan breek je gewoon door, dan gebeurt het gewoon allemaal. Maar het is net zoals bij de Euro Breakdown. Het kan niet allemaal. Het kan gemaakt worden, het kan gebroken worden. Het kan alle kanten op. Het is maar net even hoe je het wil aanpakken. En als er één iemand is... Ja, nou, als er vier mensen zijn die weten hoe het moet... Ja, dan heb ik het over CNCO en Little Mix met Reggaeton Lento, de remix. Dura Breakdown, tweede uur. We zo weer jullie terug. Boy, I can see the way you dance and move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. Well, usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me where I'm at. You started when I. 'Cause I got ghosts and I'm like, just had a dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you. No, your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like. stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Life. Oh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that, give me that boom, boom chiste para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo It started when I looked in her eyes I got close and I'm like Bailemos, eh Then now we dancing on reggaeton lento Just get a little closer, baby reggaeton lento. CNCO, Little Mix. Oh jongens, het is, ik weet het, het is donker. Het wordt grauw. Ze beloven 20 graden. Morgen beloven ze 25 graden. Maar deze, ja, deze track brengt mij toch wel weer eens een beetje terug naar de zomer. Als ik, als ik het zo mag zeggen hoor. Dat eh, vind ik lekker. We hebben niet echt zomer gehad deze, eh, dit jaar. Maar eh, welcome to Holland. Wanneer hebben we dat nou wel? Maar ik zeg, F it. Ik ga het niet hardop zeggen. We gaan even eh, de eh, plek 29 tot en met plek 19 eens even doornemen. Want ja, we zijn hier natuurlijk nog steeds bij de Euro Breakdown. Op eh, plek 29 staat French Montana met Sway Lee met nummer Unforgettable. Vorige week waren ze daar ook te vinden. Op plek 28 staat Demi Lovato met Sorry Not Sorry. Vorige week nog op plek 19. Ai, die is best wel gezakt dus. One Republic featuring Sea Bridge Love op plek 27. Vorige week op plek 24. Deze week op plek 26. Louis Tomlinson featuring Bebe Rexa en DFA Back To You. Vorige week nog op plek 21. Twee plaatsen gestegen is Haley Steinfeld en Alesso featuring Florida Georgia Line met Let Me Go. Op eh, plek 24 vinden wij Skrillex en Pooh Bear met Would You Ever. Twee plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Plek 22 hadden ze toen. Plek 23, uh, Lauf. Ja, ik zei natuurlijk al, Lauf die houdt die positie sterk vast. Um, nou, daar stond hij eh, vorige week plek 23 is het voor deze keer met I Like Me Better. Deze week op plek 22 Kaigo featuring Justin Jesso eh, met Stargazing. Uh, weer gewoon 11 plaatsen gestegen. Hè? Ha, dat mag ook wel even gezegd worden. Plek 21, Calvin Harris featuring Ferry, Williams, Katy Perry en Big Sean met Fields. En op plek 20, Nile Horn, Too Much To Ask. Vorige week op plek 29 terug vinden, 9 plaatsen gestegen in de Euro Breakdown. Dan eh, gaan wij kijken naar plek 19. Eh, die wordt bezet door Z en Liam Payne met Get Low. En op eh, plek 18 staat CNCO en Little Mix. Reggaeton Lento hebben we natuurlijk net naar mogen luisteren. Jongens, jongens, jongens, wat heb ik er een zin in. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dit zijn de momenten waar ik energie van krijg. Dit vind ik echt geweldig. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. Omdat, uh, ja, toch eh, een beetje het vieren. Ah, weet ik eigenlijk nog niet. Ik ga wel wat verzinnen. Kom wel. Hey, ehm, Pink eh, komt ook met een nieuwe track, Whatever You Want. Ik ga hem delen op de Facebookpagina. Maar wij gaan eh, straks eh, ook eh, luisteren naar ja, natuurlijk Pink. die komt natuurlijk straks nog verder in de Euro Breakdown naar voren. Welke plaats zo is, staan? zo is niet van staat ja, dat hoor je natuurlijk dat hoor je zo. Eens even kijken. Ja, ik, ik ben gewoon echt wanhopig aan het zoeken. Ja, we gaan gewoon omdat hij zo'n mooie sprong heeft gemaakt. Nogmaals, ja, van plek 33 naar plek 22 gaan wij eh, ja, luisteren naar, eh, ja, naar Stargazing eh, van ehm, ja, de, grote, de grote vrienden. Kaigo, oh, Justin Jesso, Stargazing. You're saying this hopeless That I should hope Heaven can help us Well maybe she might You say it's beyond us. What is beyond us? The see and decide. We've been meteoric even before this.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 Why is it only you I'm thinking of? too much to ask. That's all I'm asking. Niall Horn. Ja, Niall Too Much To Ask. Een heel mooi zwoel nummer als je het mij vraagt. Ik vind hem helemaal top. Hey, ik eh, ben natuurlijk uh, intussen dat jullie aan het genieten zijn van de Lex Europese tracks. Nest Bottom. En <laughs> Eh, eh, ben, ik even, ben ik even wat aan, eh, wat aan, het opzoeken op intranet. Ehm, nou, kwam ik iets tegen. wellicht wel leuk voor jullie om te gaan kijken. Ehm, het schijnt dus dat uh, Bruno Mars schijnt dus in totaal acht nominaties te hebben voor de American Music Awards. Ehm, achter Mars volgen Drake en Ed Sheeran met elk vijf nominaties. Drake zette vorig jaar nog een record. Toen heeft hij 13 nominaties bereikt, waarvan hij er toen drie wist te verzilveren. En in de lijst met genomineerden ontbreken dit jaar eh, de Nederlanders helaas. Ja, de organisatie van de EME kwam donderdag wel direct onder vuur te liggen... omdat dit jaar relatief weinig vrouwen genomineerd zijn. Heelzien noemde het via haar sociale media een gemiste kans in de gemengde categorieën hebben inderdaad mannen de overhand. En in de categorie beste act van het jaar gaan uitsluitend mannen op voor de prijzen met Bruno Mars, Drake en Ed Sheeran, Kendrick Lamar en The Chainsmokers. Sorry vrouw sorry, sorry, sorry. Maar ja, wij, wij, mannen doen het dus eh, vrij goed op, eh, op eh, muziekgebied dit jaar. mocht je dit willen zien, dat is dus, de show is dus op 19 november. En leuk weet je, dat is de 45ste editie alweer van, ja, van de EMA e Awards. Om dat even te zeggen. Jongens, jongens, jongens. Ik, eh, ja, ik moet zeggen, we gaan weer gewoon lekker verder met de Euro Breakdown. Dit, dit kwam even tussendoor. Ik, ik vond dit, ja, dit eh, eh, mocht je nou echt helemaal lijp zijn van muziek... dan moet je dit zeker toch wel een keer gehoord hebben. Maar ja, ik ben benieuwd jongens. ja, wat doen jullie op de zaterdagavond? Naast dat jullie natuurlijk trouw naar mij luisteren. Hè, laten we dat even vooropstellen. Mocht jij dat, dat, dat willen doorgeven... Eens even kijken. Als het goed is, Kun je bellen aan 02357 303-93, 5730393. Daar kun je naartoe bellen. Ik eh, hoor eh, graag jullie antwoorden. En misschien wordt het wel meer dan jij weet. More Than You Know, Axel en Grosso, de Euro Breakdown. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know created dream about your mama? Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good I'm wondering Can we still be friends body to hold you tight since I left. Since I left, wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we? But you know we had something so good I'm wondering Can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end And if it ends Can we be friends? Yeah, Justin Bieber featuring Blood Pop Friends Jongens, jongens, jongens, we zijn alweer op de helft van het tweede uur. Jongens, och, het gaat allemaal zo snel. Time flies when you're having fun. Laten we daar maar op houden. We gaan eens even kijken wat eh, er allemaal is gebeurd in de afgelopen week in de Euro Breakdown. Want er is natuurlijk een boel veranderd. Eh, we zien dat er een eh, flinke wisseling van de wacht is geweest. Um, eens even kijken. Op plek 18 staat op dit moment CNCO en Little Mix met Reggaeton Lento. Vorige week op plek 20. Op plek 17 staat Logic featuring Alessa, Cara en Khalid. Op plek 25 waren deze vorige week terug te vinden. Plek 16 vinden wij Axel en Grosso, More Than You Know. Vorige week op plek 12 vier plaats gezakt. Op plek 15 vinden wij Imagine Dragons met Thunder. Vorige week stonden er ook op 15. De rots vasthouden zij die plek, plek vast. Natuurlijk net geluisterd Justin Bieber en Blood Pop Friends. stonden vorige week op plaats 8. Zijn flink gekelderd naar plek 14. Op plek 13 vinden wij Avicii featuring Sandro, Sandro Cavazza Without You. Daar gaan we natuurlijk zo naar luisteren. Galit Young, Dam and Broke op plek 12. En op plek 11 vinden wij J Balvin en Willy William met Mi Gente. Jongens, echt het is allemaal zo spannend. Hey, nou, even, even in, de, in de trant van het nummer van, van Justin Bieber en, en Bloodpop Friends. Ik, uh, we zitten allemaal, bijna iedereen zit wel op Facebook, toch? je, krijgt, af en toe krijg je uitnodigingen, vriend, vriendschapsbezoeken. En dan denk je van, joh, hè, is dat een echt persoon? Kijk, is de vriend van je, is dan maar goed. Maar ik krijg ook nog wel eens hè, uitnodigingen. Eh, de, dat, dat, dat je dus eh, zogenaamde vrouwen eh, met, een, met een nepprofiel. staat er een hele sexy foto staat daarop. En die willen dan uitnodigen. Ik weet niet of, of, of ik de enige ben. Of, of dat, dit aan mij ligt. Ik weet niet, als, als jullie dit zelf ook ondervinden, stuur even een paar eh, berichtje naar de Euro Breakdown pagina. Laat mij eens weten of eh, dit ook eh, jullie ervaring is. Want ik, vind, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik vind dat altijd wel, wel apart. Weet je, hoe vinden die mensen en wat voor nut heeft het nou om zo'n ja, profiel nou aan te maken? Denk ik dan. Ik zou het niet weten. Maar ja, maakt niet uit. <laughs> We gaan weer verder met de Euro Breakdown. En zoals ik natuurlijk net heb gezegd gaan wij luisteren naar... Laten we het dan wel gewoon goed doen. Laten we eens even helemaal opnieuw starten.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 Through your eyes, tell me the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. ik natuurlijk al zei, natuurlijk de, ja, de Euro Breakdown, de lijst der lijsten. Week 8, ging 1. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, mensen. Dank jullie wel. Hey, eh, we gaan eh, natuurlijk eh, zo weer verder. Wie staat er op nummer 1? Ik zei het al, er is een heleboel veranderd in de lijst. Ik heb natuurlijk net ook beloofd dat wij ja, een artiest weer even naar voren gaan halen. Waar we graag naar nou, nog even een stukje willen luisteren. Zij is te vinden in de top 10. Waar zij staat in de top 10 horen jullie straks van mij om 10 voor 9. En... Ehm, Jongens, ik, eh, ik ben onwijs benieuwd. Zou, zou, Dua Lipa nog steeds op één staan? Gaat zij daar gewoon week 8 van maken? Denk, maar wat denken jullie? Want ik, ik durf het niet te zeggen. Wat zal het nou zijn? Maar gaan we zo achterkomen. We gaan eerst luisteren naar Pink met What About Us. a rocket pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about? sun sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Left the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? zaterdagavond tussen 7 en 9 de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Ja. Het is zover jongens, het is zover. We gaan erachter komen wie staat er op dit moment op nummer 1. We gaan eerst even de lijst even doornemen om te kijken wie waar staat, wat is er gebeurd. Op plek 10 deze week staat Taylor Swift met Look What You Made Me Do. Vorige week nog op plek 6. Op plek 9 Pink What About Us. Vorige week op plek 10. Op plek 8 Macklemore featuring Skylar Grey met Glorious. Op eh, plek 7 was deze vorige week te vinden. Op plek 7 deze week Sam Smith. Too Good at Goodbyes. Vorige week op plek 11. Deze week op plek 6 staat Marshmallow Cabello featuring Khalid met Silence. Deze week op plek 5 is Camilla Cabello terug te vinden met Young Thug op Havana. Vorige week stond deze nog op plek 2, 3 plaatsen gezakt. Op plek 4 vinden wij Maroon 5 featuring Sa met What Lovers Do. Vorige week natuurlijk ook op plek 4 houdt zijn plaatsje stevig vast. En ja, <laughs> het is gewoon gebeurd jongens. Op plek 3 Dua Lipa met New Rules stond vorige week nog op 1. Ze is gewoon dethroned. En ja, door wie daar gaan we zo achterkomen? Want op plek 2 staat Zane featuring Sia met From Dusk Till Dawn. En dan is er één nummer wat we dus nog niet hebben gehoord. En even, even gekeken, hij staat nu dan... Hè, hij of zij staat nu dan op, op nummer 1. Maar um, ja, hij, hij, staat ook al op plek 37. Dus ook een tweede notering. En dan heb ik het over niemand minder dan Post Malone. Post Malone heeft het gewoon geflikt. Hij staat gewoon op nummer 1 in de Euro Breakdown. Met eh, ja, Savage, uh, eh, 21 Savage met Rockstar. Ja, het behoeft allemaal geen intro meer. Ik denk dat we, dat we gewoon lekker moeten gaan luisteren. Even overigens een leuk feitje tussendoor. Dit nummer staat ook op 1 in de UK. Post Malone doet het onwijs goed. En ja, nogmaals, geen intro meer nodig.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 Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a Marsan. Hey, act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Hey, shit was legendary, through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta.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 kan het niet vaak genoeg zeggen. Hij heeft het gewoon, hij heeft het gewoon geflikt. Hij heeft Dua Lipa van de troon gestoten. Eh, de, enige die dat tot nu toe voor elkaar had gekregen was uh, Camilla Cabello samen met Young Thug. Maar dat is maar één week gelukt. Ze heeft gewoon ja, zeven weken op één gestaan. Zeven weken in die Euro Breakdown. Ik, ik moet wel zeggen, eh, applausje voor Dua Lipa. Heel goed gedaan. Ik, eh, eh, had niet voor, ik had eigenlijk niet verwacht, omdat ze, al zo lang zou staan... dat ze er toch een keertje afgeknikkerd zou worden. Maar ja, ja alles kan hier bij de Euro Breakdown. Het, eh, het, gebeurt gewoon. Ehm, dus ja. Jongens, we zijn er alweer bijna. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Ehm, dat gaan wij in eerste instantie nog even doen door een... ja, ik ga het, einde even leuk inleiden, jongens. We gaan er een, een gezellig stukje van maken. En dat doen we dan met traditioneel de Muppets. Ja, het was eh, een, spannende uitzending, moet ik eerlijk zeggen. Ik, eh, ik, uh, ja, ik, ik, was gewoon heel erg ervan overtuigd dat Dua Lipa nog steeds nummer 1 zou hebben gedaan. Maar ja, het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. Jongens, eh, de nieuwe nummer 1 uh, eh, is dus Post Malone featuring 21 Savage en met nummer Rockstar.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 Die ga ik delen met jullie op de uh, Facebookpagina. Jullie zullen ondertussen wel gemerkt hebben dat het wat rustiger is op de Facebookpagina. En dat, dat, dat heeft een bepaalde reden. Ik ja, ben, ben niet zo'n, hoe zeg je dat, knaller op het gebied van ja, marketing. Dus ik, ik ben nog even voor mezelf aan het uitvissen. Hè. Wie hoort waar, wat hoort waar. En hoe zorg ik ervoor dat de pagina voor jullie gewoon zo leuk mogelijk blijft. Ja, hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe, hoe doe je dat het beste? Ik uh, eh, heb onwijs veel zin in week 9. Ik, ik, ben heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ben ook benieuwd eh, of ik eh, volgende week ook weer gasten mag ontvangen. We hebben natuurlijk mijn vriendin <laughs> vorige week al gehad. Ik ga kijken of ik een, een oud gediende kan strikken volgende week. En eh, dan heb ik het over eh, niemand eh, minder, misschien wel twee oud als het me lukt. Maurice Mulders, die ja, geregeerd heeft in dit programma. En uh, George van Dam. Andor, ja, moet ik ook even kijken of dat gaat lukken. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om Maurice en George in het programma te krijgen. Want ik wil ook wel ja, hun, ja, hun input hebben. En ik wil ook wel weten wat hun natuurlijk van het programma vinden. Dus eh, ik ben benieuwd. Ik hoop dat jullie in ieder geval volgende week weer, eh, weer luisteren. Uh, eh, we luisteren volgende week weer mee. doe dat dan via 106.9 op de radio. Of ja, natuurlijk via onze website www.zfm-live.nl Daar kun je de studio in de studio eigenlijk weer meekijken over mijn schouder. En ik heb er onwijs veel zin in jongens.